Lawyers try with motions and revisions to spin a tale and tip the scales of truth. I work hard to make an honest living my best in everything I do. Whether it's nine to five, football, cars, or fishing, or coming home to hug and kiss you. No lies or alibis. It's all so clear when I look in your eyes. Like a narrow shot bullseye. Straight and true. Like the Mississippi flows into the bayou. That's I'm coming home to see lost in the chaos and confusion. You're the light that leads me to the shore. I tell you, girl, in a world full of illusions, you're the ray of truth that I've been looking for. I'm late on the interstate, radio on at the end of the day pedal to the metal, got the top rolled down. I wanna scream and shout about the love we found. I'm coming. flows into the bayou. That's I'm true. the Truth, de titeltrack van een cd die Paul Brand heeft uitgebracht in 1999. Het was zijn vierde album. Hij bracht daarvoor uit Calm Before the Storm, Outside the Frame... en hij had ook nog een eh, Christmas album. Shall I Pray For You had hij ook nog uitgebracht. Maar dit was dus zijn vierde en eigenlijk ook laatste cd die hij heeft uitgebracht. Want Paul Brand, het was een, eh, een, een, man uit eh, Canada... die gediplomeerd verpleger is, kinderverpleger is... maar zijn hart en ziel ging toch uit naar de country music. Vandaar dat hij dus eh, het geprobeerd heeft om countryzanger te worden. Niet helemaal zonder succes, maar ja, vier albums, het is niet zo gek veel. Hè? Chris Farren, hij heeft dit nummer meegeschreven en daarnaast ook deze cd geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Deze man komt uit Amerika, Tony Lewis, maar woont in Zwitserland. Berlin down the highway on a magic Missouri night. The moon politely lead her appearance to let the stars shine bright. Sitting up high, riding shotgun, eating up the little white light. Listening to the tune that Peter Bell hummed looking for a sign. Taillights blinking so long, waiting for my eyes to adjust. Followed his directions down a little dirt road with my guitar, my bag, and my trust. I was stumbling blind, but I kept on walking to the place where that lip road died. And running strong, a face straight in is resurrected on the other side. On the Mississippi crossing, in the starstruck Missouri line. Mississippi crossing to a Tennessee. there long among the crickets and the song of the frogs and the whippoorwill. Out of the night came a pale blue light, growing larger but keeping still. An old black man who took his pack his job, old man Rivers' his boss, offered his hand and told her, "Come on board. She ain't much, but she'll get us across." set me crossing in the storm. say nothing. It keeps on rolling, it just keeps on rolling. Tippinville Road starts its way through the cotton farms. As the moon rose over the Tennessee hills that got me back into your arms. Mississippi crossing in the stars. Tony Lewis, ik zei al, een man uit Amerika woont in Zwitserland. Hij heeft in Amerika heeft hij een, eh, een imperium opgebouwd eh, qua muziek. En daarna zei hij van, nou, ik ga het maar eens wat rustiger aandoen. En dan bedoel ik dus gewoon rustiger aandoen. Ik ga in Europa wonen. En daar ging hij zijn hobby eigenlijk ontwikkelen. En dat was wijn maken. Hij heeft in Zwitserland een grote wijngaard eh, ontwikkeld. En daar komt ook, zonder namen te noemen, goede wijn vandaan. En dat is eigenlijk ook mijn tweede hobby. Heerlijke wijnen keuren. De drie dames van de Dixie Chicks. En zij zijn klaar om weg te rennen, oftewel ready to run. hier in eh, Europa voor de Dixie Chicks in 1999 een cd gewoon onder hun eigen naam. En eh, dit werd ook uitgebracht als singeltje Ready to Run. En deze man zei van ik wil onderhand ook wel eens een keer een country cd opnemen. Ik heb het over Benny Joling met zijn cd Howling to the Moon. Muziek van... Well, you're just in time to be too late. I tried to, but just in time to miss the boat. So don't take off your hat and coat. Be on your way. That's all she wrote. Cause I won't be home no more. I stood around a month or two and waited celebrate the things you didn't calculate. You're just in time to be too late. Won't Be Home No More. En ik zei al van eh, Benny Jolink, u weet wel van eh, de formaatje Normaal. Hij zei op een gegeven moment van ja, ik wil wel eens een keer een eh, country cd uitbrengen. Met onder andere muziek van Hank Williams, en eh, Mind Your Business, Your Mind Your Own Business om helemaal precies te zijn. Natuurlijk Benny, Benny Joling op vocals en Pim Kops op eh, piano onder andere. Arthur Ebeling uh, eh, electric guitar. Hij had daar dus wat muziek op staan die, die door anderen geschreven zijn. Maar hij heeft er ook nummers op staan die door hem zelf geschreven zijn. Kent u het nummer nog van Net als gisteren? Heeft hij zelf geschreven en het werd nu Just Like Yesterday. up this morning feeling bad, just like yesterday. Mm, I can't remember how many I had, just like yesterday. My mouth feels like I've been chewing the lawn, just like yesterday. I can't. some Like Yesterday, net als gisteren, maar dan eh, naar het Engels vertaald en een beetje een country deun eronder gezet. Ik heb van de week eh, de, de, de lijst binnengekregen van eh, Floralia Country Festival. U weet al, 14 en 15 augustus, elk jaar het eerste weekend van augustus, het Floralia Country Festival hier in Oosterhout, Noord-Brabant. En de dag zaterdag. Ze hebben weer twee dagen eh, georganiseerd. Voorheen was het even één dag, maar het is toch eigenlijk niet zo goed bevallen één dag. Dus weer terug naar twee dagen volop country daar in Oosterhout. Met op zondag een eh, dance-event. Maar daarover zo dadelijk meer. Hier zijn een aantal artiesten die die dag zullen optreden. Tussen 3 en 11 uur op zaterdag 5, 14 augustus. Dan is er als eerste daar op het podium niemand minder de Rotterdammer Danny Vera. thing And en The Ordinary Man. Dat is zijn band. Die staan dus eh, daar op het uh, Floralia Country Festival. Daarnaast ook Dwayne and the tex Max Explosion. David Waddell and The Hellbound Train uit eh, Amerika. The Sound of Silence, dat is dan een theatershow. En weer terug zijn ze in Nederland. De formatie South Mountain. Country Boy is dit van hun laatst verschenen cd, All the Roads Lead To. I may look like a city slicker, shining up through my shoes. Underneath I'm just stay country boy, country boy. South Mountain. En die zijn gewend om zo af en toe eens een keertje heel abrupt eh, te stoppen. Steve Petico onder andere en Don Reed. Dat waren die vingervlugge figuren op eh, gitaar en op uh, fiddle. Zij sluiten dus de avond af op 14 augustus, zaterdag 14 augustus. En dat zal het wel ja, iets later zijn dan 11 uur dat gepland is. Zo vaak lopen ze wel even wat uit. En dan op zondag gaan de poorten weer open om 11 uur om tot half 9 weer vol te staan, bol te staan van de country music. John Parmenter uit eh, Amerika met een Nederlandse band en Slow Horses uit Duitsland. Ook zij hebben een cd uitgebracht, Silent Sky, en zij hebben het over Overtime. you want say takes a whole lot of coffee and a double pack of cigarettes. trouble. Duitsland met eh, Gabi Lina Schmid als eh, lead en backing vocals. Des Oerig, gitaar en backing vocals. Bas, Mark Houghton, Lutz Lagerman op pedalsteel en Tom Juba. Hij heeft ook nog eens een keer de backing vocals en daarnaast bespeelt hij de drums. Op eh, zondag is er ook een eh, dance event, zoals ik daar straks al zei. En Texas Renegades, zij zullen daar aanwezig zijn om eh, live muziek te brengen. Daarnaast is er ook nog eens een keer DJ Alex. En hij zal heel wat, wat muziek ten horen brengen. Sandra Mooi, Yvonne Enco, demonstraties, dansdemonstraties, workshops er is van alles te beleven. En Yvonne Verhagen, zij heeft de presentatie daar bij het theehuis. Op het grote podium, dat wordt alle tweede dagen gepresenteerd door niemand minder dan Wim Pols. En ook deze formatie is er aanwezig hoor. Onze eigen Savannah. One kiss away. I'm just one kiss away from a heartache. steps away from your door. For you, it's goodbye, but for me, I can't hide it on one kiss from one anymore. It's that moment in time where I might change your mind. then. It was never my plan to be one kiss away from a heartache. zich van de cd die Savannah pas geleden heeft uitgebracht op het MOD record label. En dat is dan weer het eh, label van niemand minder dan eh, Billy Yates daar in Amerika. Die Billy Yates, hij heeft heel wat nummers geschreven, heeft de cd geproduceerd. En daarnaast heeft hij ook nog een duet gezongen. Samen met Marcel Smulders. Cowboys and Indians, let eens op de tekst. I'm glad you called. since we last talked. I can't believe our time flies by. Just yesterday we were riding bikes up and down that dusty road. Going further than we were supposed to go. Not a care in the world, couldn't ask for more. We were cowboys and Indians, cops and robbers on the run again. Now looking back at where we've been, life was simple when we were cowboys. stop. ervan overtuigd dat ze dit nummer Cowboys and Indians ook zullen brengen op eh, het Floralia Country Festival zondag 15 augustus. Daarna is het de beurt aan Louisiana Man, een trio en Dick van Altena en Sandra van Rijs. En dat is dan weer een duo. Nee, ik heb geen Dick van Altena en Sandra van Rijs, maar wel Dick van Altena en Hilde Vos in How's the World Treating You. had nothing but sorrow since you said we were through. There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that matters has been broken in two. All my dreams have been shattered. How's the world treating you? Got no plans for next Sunday. Got no plans for today every day is Blue Monday. Every day you're away. Though our pathways have parted, to your memory I'm true. And guess I stay. vriend, vijand, fan, noem maar op. Eh, tijdens het uh, eh, DCMA Awards Gala door met deze Vos één nummer te komen zingen op dat eh, gala in, ik geloof twee jaar geleden inmiddels alweer. Deze Dick van Altena en Vos. prachtig duo. Ik weet niet of ze nog veel meer samen zullen gaan doen. Die Alan West Band uit Great Britain, ook zij zullen die dag daar op het podium staan. En natuurlijk ook niemand minder dan Cash on Delivery. Met die prachtige eh, zangeres, u weet wel, Jacqueline van der Green... die ook hoge ogen scoort in Amerika. all my life searching for their For. Love Goes, prachtig nummer eh, door eh, Jacqueline gezongen. En eigenlijk geschreven door eh, Lefty Frizzell en uh, William Schaefer. En deze Jacqueline van der Grient, zij gaat nog meer duet zingen hoor. En dan samen met Ruud Hermans. Het is nog niet helemaal bekendgemaakt, maar houdt u de website van Ruud Hermans maar eens in de gaten. En dan zult u zien dat daar binnenkort foto's op staan. Een nieuw samenwerkingsverband tussen Ruud Hermans en Jacqueline van der Grient. Ze hebben al vaker samen gezongen hoor. There's a part of me that's always happy. There's a part of me can not stand you're there. There's a part of you that keeps me flying. And I will fly. I sit there quietly, I finally found the words. Once they come, they come easily. Sometimes the truth is so hard to take. Now, girl, do you really want me to change? van de cd Forevermore die Ruud Helmans eh, vorig jaar heeft opgenomen en heeft uitgebracht. De Mavericks, eh, de, de voorman Rao Malo schrijft vaak zelf nummers, maar soms dan neemt hij ook wel eens covers van anderen. Onder andere van Elvis Presley. Are you Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Hey. picture me there. Is Een eigen versie van Are You Lonesome Tonight? The Best of the Maverick, zo heet deze cd. En ze hebben er een vleugje country in gedaan en een vleugje big band. Prachtig gevonden hoor, van deze formatie. Young Enough to Know It All, dat zijn de eigenwijze woorden van Chad Brock op de cd Yes, die hij uitbracht in 99.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 Medewerkers van de raad zijn gisteravond meteen naar het vliegveld gegaan om gegevens te verzamelen. Het toestel kwam kort na het opstijgen in problemen, volgens de luchtvaartmaatschappij, doordat er vogels in een van de motoren waren gekomen. Het toestel draaide op lage hoogte boven Haarlem maakte daarna op Schiphol een geslaagde noodlanding. De 162 mensen aan boord bleven allemaal ongedeerd. Ruim 70% van de jongeren besteedt meer dan 8 uur per week aan een bijbaan... Een baan in de horeca is veruit het populairst, blijkt het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verdiende geld wordt voor het grootste deel uitgegeven aan uitgaan en kleding. Maar 30% van de jongeren zet een deel van het geld opzij. Het onderzoek is onderdeel van de campagne Zonder cash ben je nergens. Tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. Israëlische militairen hebben voor de kust van de Gazastrook zeker vier Palestijnen gedood. Volgens Israël gaat het om strijders die een aanslag wilden plegen. Waarop is niet duidelijk. Palestijnen zaten in een kleine boot en hadden duikpakken aan. Toen de Israëlische militairen de boot in het vizier kregen, openden ze het vuur. De militairen die de actie hebben uitgevoerd behoren volgens Israëlische media tot hetzelfde commando... dat vorige week het hulpconvooi voor Gaza enterde. Daarbij vielen negen doden. De Volkskrant biedt vandaag op de voorpagina excuses aan voor fouten in het onderzoek naar de verkiezingsprogramma's. Zaterdag berichtte de krant dat alleenstaande AOW'ers en gepensioneerde echtparen minder te besteden krijgen. Als de plannen van CDA, VVD en D66 doorgaan. Afgelopen weekend ontstond daar veel tumult over. De Volkskrant schrijft nu dat de berekeningen die zijn gedaan door onderzoeksbureau Nijver niet kloppen. Het weer. Wisselend bewolkt en grotendeels droog. Middagtemperatuur 16 graden in noordwesten